meldt de politie vanochtend. Daar zal de identiteit van de lichamen nog feitelijk moeten worden vastgesteld. Dat is een gecompliceerd en tijdrovend onderzoek... dat volgens de politie waarschijnlijk langer dan 24 uur zal duren. Vandaag zal bij de vindplaats nog verder onderzoek worden verricht. De inspectie jeugdzorg is een onderzoek begonnen naar de begeleiding van de broertjes uit Zeist. Zaterdag maakte NRC Handelsblad bekend dat de familie van de jongens al langere tijd in beeld was bij jeugdzorg. De inspectie heeft inmiddels een feitenrelaas opgevraagd bij alle betrokken instanties. De kinderbescherming doet ook een eigen intern onderzoek. Irak is vandaag opgeschrikt door een reeks van aanslagen met autobommen in Sjiïtische wijken. Bij de ontploffingen in Bagdad en in de oliestad Basra zijn zeker 34 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in Bagdad. Daar ontploften negen bommen. De afgelopen tijd zijn onder Sjiïten en Soenieten tientallen doden gevallen bij bomaanslagen over en weer. Een studente van 18 uit Californië heeft een apparaatje ontwikkeld waarmee in de toekomst bijvoorbeeld smartphones in 20 seconden kunnen worden opgeladen. Het is een supercondensator die veel meer stroom kan opslaan dan een gewone accu. Hij gaat ook 10 keer zo lang mee. De studenten won met haar uitvinding een prijs ter waarde van 50.000 dollar. Oud-volleybal international Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn worden nog altijd vermist. Een week geleden werden ze voor het laatst gezien in de Spaanse stad Murcia. Donderdag deed de familie aangifte omdat er al enkele dagen geen contact was geweest. Er zijn inmiddels advertenties in Spaanse kranten gezet waarin lezers worden opgeroepen met de informatie te komen. Het is tot nu toe een van de koudste lentes ooit. Weer Plaza zegt dat donderdag en vrijdag mogelijk records worden gebroken. Op die dagen wordt het overdag 10 tot 11 graden. De lente van dit jaar eindigt waarschijnlijk als een van de vijf koudste lentes in de beeld sinds 1901.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 het een beetje promoten natuurlijk. 29 mei dus hebben we onze, hebben we onze afscheidsuitzending hier van het Gasthuisplein. Tussen 12 en 5 wordt heel gezellig, wordt een soort instuif. Uh, alle CFM, nou ja, alle, de, veel CFM-medewerkers hopen we dat ze langskomen. En natuurlijk... Niet te vergeten, ook eh, u als publiek mag nog even een kijkje komen nemen in onze oude bouwval. En daarna geven we het pand op voor bouwval eh, gezocht. Ja, dat weet u vast. <laughs> we hebben een speciale afscheidsingel gemaakt. En als u die wilt hebben, kunt u die bestellen via ZFM Zandvoort slechts 5 eurotjes. En het, eh, de opbrengst ervan, de volledige opbrengst, blijft niets hangen. De volledige opbrengst gaat naar een goed doel. Zandvoort, goed doel. Gewoon iets eh, ondersteunen in Zandvoort wat, eh, wat de moeite waard is. daar, eh, zoiets, ja. Dus je kunt de single bestellen. Er staan twee nummers op. De karaoke versie en de gezongen versie. Dit is de karaoke versie. Kun je zelf, zelf lekker mee blaren. Ja, ook altijd leuk. Ja, toch? Ja. Met name voor de Zandvoortse cafés natuurlijk leuk. Dus, uh, gezellig. 29 mei, onthoudt u dat. Woensdag over een week dan onze laatste uitzending vanaf het Gasthuisplein in Zandvoort. En daarna wordt het even twee dagen stil bij CFM. Het is niet anders, maar eh, vanaf 1 juni zijn we er weer fris en fruitig, beter dan ooit. Mooie nieuwe spullen en weet ik het allemaal niet wat er allemaal nieuw komt. In ieder geval een veel de studio. Dat is een ding wat absoluut zeker is daar is men op dit moment keihard mee aan het werk. Aan eh, de Tolweg 10. Daar zijn ze echt keihard aan het, aan het bouwen, jongens. Op dit moment om er iets moois van te maken. En dat gaat ze lukken. Dat weet ik zeker. Julian Lennon. How does it feel to be one of the beautiful people? say a prayer and close your eyes. Someday, someday, hope and pray we get. En dat is eh, leuk dat hij er ook eh, een beetje refereert naar zijn vader. Gooi dus. How does it feel to be one of the beautiful people is een zinnetje uit uh, een Beatles nummer. Namelijk uit het nummer Baby You're a Rich Man. How ja, ik vind het een heel mooi liedje zelfs. Julian Lennon dus en uh, Sunday. Ook hebben we vandaag natuurlijk nog steeds eh, in behandeling de nieuwe cd van Rod Stewart. Eh, de cd heet Time. Het is een geweldige plaat. Het is 7 mei uitgekomen. Fantastische mooie plaat met Rod weer eens eindelijk met nieuwe nummers. En niet allemaal dat oude American Songbook gedoe. Dat, ja, dat is wel leuk. Maar we horen hem toch liever een beetje rocken. En een beetje mooie ballad zingen. En dat doet hij op deze cd natuurlijk weer. De single staat er natuurlijk op. She Makes Me Happy. Uh, en dit nummer, dat heet Brighton Beach. Rod Stewart. You were You were the finest girl that my eyes had ever seen. I guess you found it hard to simply just ignore this scruffy, beat up, working class teenage troubadour. So we fell in love, and I toured your heart with my out tune guitar. You were wonderful, you were mystical, and the envy of all of my friends. Seems like only yesterday, under the stars' on bright to be alive. Remember Janice and Jimmy, Kennedy and King, how we cried. I sang to you the songs of Ramblin' Jack. You were Greta Garbo, and I was Caroline. And we played so hard and we loved so hard, seemed we never ever slept. They were crazy days, they were wonderful days, and I loved you with all of my heart. Seems like only yesterday. Under the stars on bright blue beach for your daddy had plans that did not include me And he won't stay away from your door And I dreamed how I dreamed I could steal your way To some far off distant shore Een liedje van eh, Rod Stewart. De, Stars on Brighton Beach. Nou, daar zou je zo een vertaling van kunnen maken. Hè? Over Zandvoort. Zandvoort Beach. Zandvoort Strand. Ja, ja. zou zomaar kunnen. Is een, eh, creatieve geest in Zandvoort. Dus zou die dat, eh, zomaar, zou dat <laughs> zomaar kunnen doen. Ja, mooi liedje van Rod. we hebben, weer, ja, we hebben weer aan de telefoon Willem, Willem van Densen, dames en heren. Want die staat op het circuit. Eh, in Zandvoort, ik zie op het beeld dat er wel weer wat auto's op de baan gaan komen, zo mijn Uh, eh, hallo Willem. Ja, goedemiddag. Eh wederom vanaf uh, eh, Park Zandvoort waar we bezig zijn met de eh, Pinkster Races. Je zegt het al, eh, je ziet op de tv de auto's die bij ons verschijnen. Dat zijn de auto's die zo dadelijk van start gaan voor een race over een half uur in de Buranco Dutch Open. Maar voordat we daarover gaan hebben, wil ik nog even terug naar vanmorgen, waar we ook nog de Porsche GT3 Cup Challenge bij Inelux hadden. Een race die ging over 25 eh, minuten. Die race werd gewonnen eh, door eh, de jongelingen in het veld. Die zijn debuut maakte in de Porsche. En dat is Max van Splunteren die een mooie overwinningen binnenhaalde. Achter hem eindigde als tweede de Brit Hunter Abbott. En derde was de Belg Rivas. Wat we vanmorgen ook hadden was de Formule Renault 1.6. En dat was, is een eh, internationaal eh, startveld. Eh, wat Nederlanders, Zweden, Duitsers, noem maar op en dergelijke. En aan het eind van de race met het podium hadden we daarbij ook nog, en dat was heel mooi, het Nederlandse volkslied. Want de winnaar werd uiteindelijk de Nederlander Roy Geerts. Hij had daar wel enigszins mazzel bij, want hij lag onder druk van de man op de tweede plaats. de zweep. Eh, even kijken, daar ben ik even die Zweedse naam kwijt. Maar goed, eh, hij lag onder druk eh, van de man op de tweede plaats die hem het leven flink zuur maakte. Hij spinde in de, in de bocht zonder naam. Uh, kwam ook niet meer van zijn plaats. Maar de mazzel die hij had was dat tegelijkertijd hieronder in de Hunserug Tony van Erp spinde. Die zette zijn dus auto dusdanig vervelend neer dat de wedstrijdleiding besloot om de rode vlag uit uh, doen gaan waarmee de race werd gestopt. Eh, en dat impliceert altijd dat dan eh, de uitslag geldt van de ronde daarvoor, zoals iedereen over start en finish gekomen is. Toen kwam Roy Geert nog als eerste over finish. Dus ondanks dat hij eigenlijk uitviel, toch als winnaar uitgeroepen. En op de tweede plaats was het eh, de Zweed eh, Martin Rump. En derde was het een andere Zweed, eh, Paul Blondquist. En nu gaat dan zo dadelijk die Ranko Dutch Open van start. Met op pole position is het Kees de Haan. Op de tweede plaats Bartijn Hartog. En van de derde plaats en mag eh, vertrekken Kevin van Eldik. En dat is een eh, startveld van 19 eh, auto's. Oké. Oké. Ja, ik zie ze klaarstaan. Dat is wel mooi. hey, nog even een vraagje Misschien weet je dat. doen die prinsen ook weer mee vandaag? Want dat zijn ook van die racers. Ja, een van de prinsen eh, die doet mee in de Mazda MX-5 eh, Cup. Eh. die hebben ook afgelopen zaterdag al een race gehad. Pieter Christian is dat die meedoet dit keer. En ja, die eindigt afgelopen zaterdag in die Mazda MX-5 Cup op een 17 plaats in een startveld van 31 auto's. Oké, dus die gaat later vanmiddag nog weer van start? Ja, die hebben ook nog een eh, race vandaag. Okay. Eh, nou ja, daar we het nog over hebben dan. Ja, daar zullen we het in dit programma niet over kunnen hebben, denk ik. Want wij zijn maar tot twee uur. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, dat gaan we niet. Eh, <laughs> nee, maar ja, nou, nou, jullie gaan ook nog door tot vijf uur. Dus ook dat komt nog te sprake, toch? Oké. Goed. Nou, voorlopig weer even bedankt voor deze update.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 Die ga ik nog even opzoeken. Die vind ik wel ontzettend leuk. Er is ook een hele leuke Nederlandse versie van. Van eh, Johnny Camaro. Dat is eh, Alfred Lagarde. En eh, <clears throat> die helaas niet meer onder ons is. Maar goed, maar ja... Ehm, dus, eh, zoek jij die even op. Die gaat Ansel even opzoeken. Want die is namelijk ontzettend leuk. De, de Nederlandse vertaling van Johnny Camaro. En dat heet gewoon Happy Wheels, jongen. Die is ontzettend leuk. Dus misschien als we eraan toekomen... Uh, ehm, dan gaan we dat doen. In ieder geval eh, heeft u een hele leuke maandag met eh, live music, of eh, live radio, dames en heren. Want zo dadelijk als wij klaar zijn om twee uur, dan gaan Albert-Jan Vos en uh, Robbie Harms, die gaan gewoon door met uh, Zandvoort op maandag. De, de, ja, dat doen ze normaal nooit, maar vandaag wel. En dat is ontzettend leuk. Dus dan heeft u de hele middag heeft u lekkere live radio, lekkere muziek vooral. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Ehm, wat gaan we doen? We gaan eventjes iets draaien van de nieuwe, de, nieuwe cd van Anouk. Anouk komt, eh, is met een nieuwe cd uitgekomen. Eh, ik heb hem al besteld, maar hij is nog niet binnen. Dat gebeurt woensdag, dan krijg ik hem binnen dan is hij eh, leverbaar. Nu nog niet, helaas. Maar goed, dat doet er niet toe. Eh, we hebben toch een paar tracks kunnen achterhalen van eh, onze Anouk. Waar iedereen natuurlijk nu mateloos trots op is. Omdat zij dat Songfestival op de negende plaats is geëindigd van de 26 deelnemers. En dat vind ik, ik vind het ook reuze knap. Heel geweldig. En, ehm, maar Birds hoort u vaak genoeg, denk ik. Dus ik laat u even kennis maken met dit mooie nummer van haar nieuwe cd. Uh, Sad Singalong Songs. En zo heet hij. is, een, eh, het is een videoclip, dus ik weet niet of deze geluiden er ook allemaal op staan. Maar in ieder geval, het nummer heet Kill. Hier is Anouk. Don't kill that man. Don't kill that man. He could be the one that brings you gifts for Christmas. Don't kill that man. Don't kill that man. for free without the dullness. This that man. Don't kill that man. He could be the one to trust when you've been lied to. Don't kill him yet. Don't kill him yet. He could be the one you can turn your blind eye to. This En, de, en dan komt ze met zoiets. ik vind dat echt geweldig. Dat je, dat je lekker zo eigenzinnig kunt zijn dat je dit gewoon kan maken. Prachtige muziek is het. Prachtig gearrangeerd ook. Het leek een beetje bolero dit. Ja, een beetje bolero anders. Ja. Ehm, <clears throat> maar ik ben, benieuwd hoe de hele cd is. Dat weten we nog niet. Er staan een aantal dingen staan op internet. Maar nog niet de hele cd, helaas. Maar die komt eraan hoor. Ik ga u beloven dat in ieder geval deze week hebben wij, eh, gaan wij hem draaien. Deze prachtige nieuwe plaat van eh, Anouk. Ehm, een andere Nederlandse zangeres die eh, aardig... Ehm, aan, aan de weg timmert en internationaal behoorlijk bezig is, is Carol Emerald. wanna cruise a tavern something else het nummer van de LP. Eh, LP. Ja, er is ook een LP van geloof ik. Maar goed, dit is de cd. Ehm, Shocking Miss Emerald van uh, Caro Emerald. Geweldige plaat. Hele mooie liedjes erop. En het leuke ervan is dat het natuurlijk een beetje mix is. Het klinkt aan de ene kant zo auto's als het maar zijn En dan hoor je er toch allerlei moderne eh, grappen en leuke dingen tussendoor. En dat maakt het zo leuk. Ik had u beloofd Johnny Camaro. Ja, die had ik u beloofd. En als je iets belooft, moet je het ook doen. Ja. Hè? Toch? De, de, de, Nederlandse vertaling van Don't Worry Be Happy van Bobby McFerrin. Hier is hij. Johnny Camaro, oftewel Albert Alfred Lagarde. Johnny Camaro en ga gewoon happy wezen, jongen. Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Camaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje na jaren vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook een heul tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand, luister maar. Daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk meezingen. Don't worry be happy. Alle mensen hebben wel eens zorgen. Het geeft helemaal niks. Bewaar ze tot morgen. Jongen, don't worry, weet je. Je moet gewoon happy wezen. Zo is dat. Dat is een zaak die zeker is. <laughs> Zeg jongens, wordt er nog een beetje gefloten ook in deze versie? Nee. Ze weigeren alle fluit. Volgens mij zijn ze hun fluit kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor, dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister het Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je bibs te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wezen, jongen. Geen getanden aan je hoofd, geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpels krijgen. Je hele gezicht gaat verframmelen. Maar worry man. Johnny gaat overal grapjes over maken. Ik ga alles in de draak steken hoor. Gaan we weer fluiten boys. Dus ze wegen te fluiten. Ze engineer wordt doorgeraakt. Zal ik ze een paar anderen eh, geven. Ja, wie weet helpt dat, hè? Ah, het gaat me eigenlijk ook helemaal geen fluit uitmaken. Hé, Persano. En samen waswezen. Oeh, dan gaat er weer een compleet komen. Luister. Zeg, meisje. Laat niemand anders met je peper dansen. Er zijn nog plenty kansen. Don't worry, meisje. Ga gewoon happy wezen. En dit geldt natuurlijk ook voor alle boys en jongens. Een print onder je ruiten wissen. Maakt niet uit, het loopt toch wel af met een sisser. Don't worry man. Ga gewoon happy wezen. Ga jou het wat daderen. Huh? Zeker weten. Waarom wordt er nou niet gefloten, Hans? Ik heb hier van die gasten gehuurd om te fluiten. Ja, ze hebben alleen in het begin gefloten en nu fluiten ze niet meer. En je neer, hoor, puffelijk rijdt. Wat gaan we eraan doen? Arme ah, zetten aan de knappen. Ik heb een hele investment erin gestoken hoor. Nou ja, dan maar zonder fluiten. De oeh is ook wel leuk eigenlijk. Oeh, oeh, oeh, oeh. oeh. Hey, ik heb nog een story te vertellen, boys. Want uh, eh, mijn huisbaas kwam naar me toe en zei... Jongen, je huur is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven. Dan komt hij misschien morgen een beetje vroeger, hoor. <laughs> en hij ging me op straat zetten. En je noorden ben ik gelijk van een gedonder met mijn vrouw, hè. Had hij me lekker gaan afwassen. Ik, ik, heb, ik heb theedoeken versleten in mijn huwelijk. Nou, ik denk... Hij is leuk. Johnny Camaro, oftewel eh, Alfred Lagarde was dat. Toen de tijd een eh, bekende disjockey natuurlijk. Hij eh, had onder andere het betonuur en was nog liefhebber van een beetje stevige rockmuziek. Maar hij had een alter ego, zoals we dat noemen dan. En dat was Johnny Camaro. En dat, daar maakte hij deze plaat mee. Geweldig. Helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Even kijken. Ja, ik wou zeggen, er moet er wel wat gebeuren nog even. Hè. Komt een beetje langzaam op. Ja dit past er wel bij Alfred Lagarde, dit nummer. Ja, dat past er wel. Bon Jovi! Living on a prayer. Woehoe! dames ontdekte ik vanmorgen weer in de mega top 50. Pink is erg productief op dit moment. Na haar prachtige hitje, eh, hit die ze had met Just Give Me A Reason heeft ze alweer een nieuwe. En ik heb er een live versie van. En uh, dat nummer dat heet True Love. Nou, sorry, die versie vind ik niet om aan te horen. Dus uh, daar doen we een andere keer over. Want we gaan geen... Eh, die slechte kwaliteit, dat kunnen we u natuurlijk niet aandoen. Nee, <laughs> kan niet. Zo slecht zeg. Nou, ik heb helemaal geen enkel aan die maandag. Hoe komt die Bob Geldof daar nou bij? Ik vind het eigenlijk wel een leuke plaat.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 Reason do you need to be sure? I don't like Mondays. Nou, ik heb helemaal geen enkel aan de maandag. zeker niet aan deze maandag. Want het is gewoon gezellig hier in de studio natuurlijk. Hè, met u eh, als luisteraars. En uh, eh, zometeen uh, eh, na tweeën gaan Albert-Jan Vos en uh, Robbie Harms. Die gaan gewoon door tot vijf uur. Dus u heeft de hele middag. Maar liefst lekkere live radio's. Met natuurlijk ook weer ja, verslagen van het met verslagen van het, eh, van het, van het circuit natuurlijk, ja. Ja, zeker. Ja, want dat, dat moeten we natuurlijk wel hebben. Want we hebben Willem weer aan de telefoon hoor. Hij is er weer, onze Willem. Ja hoor, <laughs> ik ben er nog steeds op uh, eh, circuitpark Is het, hoe is het met het weer daar Willem? Is het een beetje uit te houden Ik wilde net zeggen waar nu eh, weer een beetje regen naar beneden valt. En dan maakt de race eh, die aan de gang is toch ja, echt zeer interessant. Aan het begin van de race hadden we ook een klein uh, buitje En <laughs> dat ging niet iedereen even goed af. Nee, nee. Slachtoffer daarvan was onder andere eh, eh, Joost van de Wiel, eh, die zijn auto in de Tassenbocht parkeerde, kwam daar vast te zitten in het grind. het lukte nog wel om hem eruit te halen en hij wist zijn race wel te vervolgen. Een ander slachtoffer daarvan was Barry van der Dong. ook oh, hij spinde. Voor hem was het einde oefening in de race en hij mocht de, de rest komt uh, eh, ik bekijken, nu, vanaf de zijlijn. Ik zie nu in de, op de tv-beelden ook dat er eentje in de kant staat. Ja, een rode auto kan het? Ja, dat kan heel goed. Eh, ja, dat klopt. Want eh, we hadden eh, aan de leiding eh, Kees de Haan. Met op een eh, tweede plaats was het Panknop. Kees de Haan in een BMW, knop in een Audi. Die was in heftig gevecht met Kevin van Eldik. Ook in een BMW de snelste man op de baan. Uiteindelijk was die van Eldik die van Knop te verschalken en de tweede plaats over te nemen in zijn jacht op Kees de Haan. Van Knop die had zoiets van ja, ik wacht tweede, ik wil weer terug naar die tweede plaats. En probeerde in de tas zijn positie weer terug te veroveren. Helaas voor hem eh, lukte dat niet. En eh, ook hij spinde het af, zodat we nu aan de leiding hebben Kees de Haan met eh, volop jacht daarop eh, Kevin van Heldik. En op een derde plaats eh, vinden we nu terug Bart en Hartog. En we hebben nog een minuutje op vijf te racen in deze race die over 30 minuten gaat. Oké. En nou ja, dat is, is, leuk. We gaan natuurlijk de hele middag contact met je houden, Willem. Want zometeen gaan Albert-Jan en Robby die gaan door met de uitzending. Dus dan hebben we de hele middag contact met je. En dan blijft het spannend op het circuit. En dat is wel het leukste als het een beetje regent natuurlijk. Hè? Vooral als er geen regen om hebben. Ja, precies. Een beetje wel, een beetje niet eh, regen. Niet constant regen, maar zoals het nu is, eh, maakt het, het eh, extra tricky eh, voor de rijders. Een achternicht van me zit er ook. En die had op eh, Facebook al een filmpje neergezet van een sensationele slip. <laughs> Dus oh, nou, kijk, kijk je dan. <laughs> het gaat wel nou, goed. Oké, nou, nou hartstikke goed Willem. We houden, ons op de hoogte gedurende de hele middag met de Pinkster Racers. Straks in de show van Albert-Jan en hoe heet hij ook weer? Uh, uh, Robbie Harms, oh ja. Ja, wij de Harms en Vos. Harms en Vos, Vos en Harms, ja ja. Je zou bijna ja. denken, het is een kledingwinkel voor zijn harms. Maar, eh, ja. <laughs> ja, nou ja, wie weet is het wat voor ze. Ja, kijk eens wie we daar hebben. Zo, ehm, nou, dat is heel mooi. We gaan eh, nog even door met muziek. Willem, hartstikke bedankt weer voor je, voor je bijdrage.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 I mean, the song was never like this. I wanna feel with seasons. I guess it makes sense, cause my life's become as rapid as a night out in Los Angeles. And I just wanna stay in bed and hold you like I used to.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 Het eindigt van een mooi, mooi orkest, dat ook nog. Prachtig, prachtig, prachtig. was een beetje toe naar de laatste plaat, dames van eh, ons eh, deel op deze maandag, tweede Pinksterdag. Pinksterdag. Eh, terwijl wij nog steeds kijken naar de livebeelden van het circuit Zandvoort. Kunt u alleen bij CFM zien, kanaal 45. Ja. En de rest van Noord-Holland, als je single hebt, tenminste, kanaal 40. Livebeelden van het circuit. En we zagen er net alleen uit de bocht vliegen. En eh, Albert-Jan en eh, Robert gaan u eh, nog op de hoogte houden. Wat zit ik nou weer te doen? Ik wil dat helemaal niet hebben. Ik wil wat anders hebben. Ik, ga, ik ben weer bezig, jongen, niet te geloven. Ik wil er nog iets draaien van de nieuwste CD van Rod Stewart. Ja. Dat wilde ik nog. Tot besluit van ons programma vandaag cd heet Time en het nummer heet Beautiful Morning, Rod Stewart. Beautiful morning, on this beautiful morning, on this beautiful, beautiful morning. circuit driftig met vlaggen gezwaaid. Allerlei eh, kleuren. Dus er zal wel weer eh, eentje uit de bocht gegaan zijn of zo. Leuk Kun je dat live volgen bij CFM hoor, dat circuit. Nergens kun je dat, maar bij ons wel. Wij gaan afscheid van u nemen. Bedankt voor het luisteren naar uh, Zandvoort Lunch op maandag.